Jelle Seubring met het NOS Journaal. Kiev is vannacht aangevallen door Russische drones. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïense hoofdstad. De aanval kwam enkele uren nadat de Russische president Poetin bekendmaakte... te willen onderhandelen met Oekraïne. Hij kwam direct met een concreet voorstel. Poetin wil komende donderdag om tafel met Oekraïne... en dat gesprek moet dan zonder extra voorwaarden plaatsvinden... in de Turkse stad Istanbul... Oekraïne heeft nog niet gereageerd op het voorstel van Poetin. Er wordt brand in een flat in Rotterdam. De vlammen slaan uit een woning op de vierde verdieping. In totaal zijn er zo'n 300 appartementen in het gebouw. Ook zijn er een aantal woningen voor mensen die meer hulpbehoevend zijn... maar nog wel op zichzelf kunnen wonen. Verschillende bewoners in nachtkleding zijn door hulpverleners opgevangen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Vertegenwoordigers van China en de Verenigde Staten praten vandaag verder over de handelsoorlog tussen de twee landen. Gisteren werd er voor het eerst op hoog niveau onderhandeld in Genève. En volgens president Trump verliepen de eerste gesprekken goed en is er grote vooruitgang geboekt. Australische maritiem archeologen hebben mogelijk de resten van een oud Nederlands schip gevonden. Het scheepswrak ligt voor de kust van Zuid-Australië. Het zou gaan om de koning Willem II, dat bijna 170 jaar geleden verloren ging tijdens een zware storm. Het schip werd gebruikt om Chinese arbeiders naar Australië te brengen. De Cameroens-Zwitserse curator Koyo Kool is plotseling overleden. Ze zou volgend jaar als eerste zwarte vrouw de prestigieuze Biennale van Venetië leiden. Koel was curator van het Zeitz Moka Museum in Kaapstad. Een van de meest toonaangevende musea voor moderne kunst van Afrika. Het is niet bekend waaraan ze is overleden. Koyo Koel was 58 jaar. Het weer, de dag begint zonnig. Vanmiddag wordt het zomers warm met maximaal 25 graden. In het noorden kan wel wat bewolking voorkomen en daar wordt het ook iets minder warm. Na het weekend blijft het zonnig en ook warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog een paar files op de Noord-Hollandse wegen. Zo heb je nog 10 minuten vertraging bij Alsmeer als je over de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar rijdt.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 goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leave. take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it about van ZFM. Via de kabel op 104.5.